uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belgische politie denkt dat de pleger van de aanslag van vorig jaar... op het Joods Museum in Brussel een handlanger had. In het onderzoek is een bewakingsvideo opgedoken... waarop de nieuwe verdachte is te zien. Hij loopt in het centrum van Brussel mogelijk naast de man... die vier mensen doodschoot in het Joods Museum. De beelden zijn van vier dagen na de aanslag. De Belgische politie hoopt de man te vinden door de beelden te verspreiden. Uber moet een dwangsom betalen van 10.000 euro, omdat het bedrijf nog steeds Uberpop aanbiedt. Dat is een dienst waarbij particulieren met hun eigen auto klanten rondrijden voor de helft van de prijs van een taxi. Eerder kregen individuele chauffeurs van Uberpop al boetes. Begin december bepaalde de rechter dat Uberpop illegaal taxivervoer is. In een buitenwijk van Parijs is terrorist Amédi Koulibaly begraven. Hij was degene die vier mensen doodschoot in een kosheren supermarkt in Parijs... en een politieagent om het leven bracht. Hij werd door de politie doodgeschoten. Koulibaly ligt net als de twee andere aanslagplegers in een anoniem graf... om te voorkomen dat het graf een bedevaartsoord voor extremisten wordt. Michaela Krajcek en haar Tsjechische partner Stritsova hebben de derde ronde bereikt van het dubbeltoernooi in de Australian Open. Krajcek en Stritsova zijn in Melbourne als dertiende geplaatst. Ze wonnen in twee sets van een Australisch-Kroatisch koppel. In Friesland zijn vanochtend vroeg de eerste schaatsers op natuurijs gezien. In de buurt van Heerenveen werd geschaatst op een ondiepe plas. En ook in natuurgebied De Grutte Wielen bij Leeuwarden gingen mensen het ijs op. IJsdeskundigen vinden het onverantwoord omdat het ijs nog erg dun is, minder dan 2 centimeter. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen mistig. In het uiterste westen en noordwesten nog wat zon.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us. wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. safe cause you never caved you never will. You hope the world will take care of business when Kanye the made infamous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.